Het vuur is onder controle, maar de houtsnippers blijven smeulen, zegt de brandweer. De brand bij een sloopbedrijf voor afvalhout woedt sinds de afgelopen middag. Er ligt 3000 kubieke meter hout. Omliggende bedrijven zijn ontruimd en vanwege de grote rookontwikkeling en de stank wordt in aangrenzende plaatsen geadviseerd de ramen dicht te houden. De rook hing tot over de snelweg A2 bij Beek. In Amsterdam opent volgende maand de eerste medische kliniek speciaal voor allochtonen. Dat meldt het tv-programma Nieuwsuur. De kliniek richt zich op mensen die ontevreden zijn over de Nederlandse gezondheidszorg of er hun weg niet goed kunnen vinden. Het initiatief komt van een groep allochtone artsen. Ze zeggen dat Turkse allochtonen steeds vaker naar Turkije gaan voor onderzoek en behandeling, omdat ze Nederlandse artsen wantrouwen en zich in Turkije beter begrepen voelen. Dat wordt bijna helemaal vergoed door de zorgverzekeraar. Maar de allochtone artsen vinden dat hun Turkse collega's vaak veel te veel medicijnen voorschrijven en onnodige operaties uitvoeren. Ze willen de ongeveer 30.000 patiënten helpen om via de kliniek de weg terug te vinden naar de Nederlandse gezondheidszorg. In België wordt toch weer gepraat over vorming van een nieuwe regeringscoalitie. Onder leiding van twee bemiddelaars zijn de leiders van de Vlaamse nationalisten en de Franstalige socialisten weer iets nader tot elkaar gekomen. Vanaf morgen zal een werkgroep zich buigen over een wetswijziging die Vlaanderen en Wallonië meer financiële autonomie moet geven. Dat is een van de struikelblokken in de onderhandelingen. De Algerijnse geheime dienst heeft Frankrijk gewaarschuwd voor een mogelijke aanslag op de Parijse metro. De Franse regering neemt die dreiging serieus. Terroristen zouden plannen hebben voor een aanslag uit woede over het Franse burka-verbod en het optreden tegen Al-Qaeda in Noord-Afrika.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 mother fire. look, you will discover, yeah. Lord, it's a real motherfucker, it's a real motherfucker, Oh, get out of here! My goodness. Too cold. Cold-blooded, cold-blooded, I'm telling you the truth. Let, let me stop here at this gas station.